Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Gelderland heeft in de buurt van Doesburg een eind gemaakt aan een illegaal feest. Agenten hadden een anonieme tip gekregen dat er bij het dorp Angerlo een feest gaande was. Ter plaatse troffen ze ongeveer 20 jongeren aan. Die hebben allemaal een boete gekregen. De politie vermoedt dat er meer mensen op het feest zouden afkomen... en houdt de locatie de komende uren nog in de gaten. De lockdown in België wordt strenger. Vanaf zondag middernacht moeten niet-essentiële winkels en vakantieparken dicht. Mensen met contactberoepen moeten voorlopig stoppen en de herfstvakantie wordt verlengd, zegt premier De Croo. Veel ziekenhuizen in België zitten volgens hem aan de grenzen van hun capaciteit en het aantal besmettingen blijft toenemen. Volgens De Croo is er maar één manier om dat tegen te gaan en dat is alle fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden. De coronavaccins die nu worden ontwikkeld en die door de Europese Unie al zijn aangekocht... zijn mogelijk maar matig effectief. Dat zegt artsmicrobioloog Bonte van het Outbreak Management Team. Hij wijst erop dat de vaccins versneld worden ontwikkeld... en alleen op gezonde en vaak jonge mensen worden uitgetest. Het is volgens hem nog maar de vraag hoe het vaccin aanslaat bij mensen in de risicogroep. Hij verwacht wel dat zeker één van de vaccins 50 tot 80 procent bescherming zal bieden tegen het coronavirus. Bij de aardbeving in de Egeïsche Zee tussen het Griekse eiland Samos en Turkije zijn zeker 19 doden gevallen. Ook zijn er honderden gewonden. De Turkse stad Izmir werd overspoeld door een vloedgolf, net als de hoofdstad Vati van het eiland Samos. In Izmir stortten zeker 20 gebouwen in. Op Samos raakten vooral oude gebouwen beschadigd. Het weer. Vannacht vanuit het zuiden droog met minima boven de 10 graden.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 funny, leave me in stitches, honey. I command, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie in the ditches. P.S. Hugs and kisses.